achter de vereidelde aanslagen op doelen in de VS... In samenwerking met de autoriteiten in Jemen proberen ze vast te stellen door wie en waar de bompakketten voor verzending zijn aangeboden. Een tip uit Saoedi-Arabië leidde gisteren tot de ontdekking van explosief materiaal aan boord van twee vrachtvliegtuigen. Die kwamen uit Jemen en waren op weg naar Amerika. De explosieven werden ontdekt bij tussenlandingen in Engeland en Dubai. De pakketjes waren bedoeld voor synagoges in Chicago en daar zat een, het bijzonder krachtige pentriet in. Het zou de bedoeling zijn geweest om ze met mobiele telefoons tot ontploffing te brengen. Amerika en Jemen werken al langer samen in de strijd tegen terreur. Er zijn aanwijzingen dat enkele honderden Al-Qaeda-terroristen in Jemen actief zijn. Defensie heeft verzwegen dat bij een gevecht in Oeruzgan drie jaar geleden zeker 60 Taliban-strijders zijn gedood. Dat meldt het radioprogramma Argos na bestudering van documenten op de website Wikileaks. Defensie zei destijds alleen dat er mogelijk slachtoffers waren gevallen, maar volgens Argos was de strijd in Oeruzgan veel bloediger dan Defensie wilde doen geloven. SP-Kamerlid Van Bommel zegt dat Defensie bewust informatie heeft achtergehouden en gaat Kamervragen stellen. Het Nederlands Dagblad verschijnt vanaf vandaag op Berliner formaat. Dat is groter dan een tabloid, maar kleiner dan het traditionele formaat. De christelijke krant is de eerste in Nederland die volledig voor het Berliner formaat kiest. Het ND noemt de nieuwe afmeting handzaam, maar groot genoeg voor een goede nieuwspagina. In een huis in Rotterdam-Zuid zijn gisteren twee doden gevonden. Het zijn een man en een vrouw. Een familielid had de politie gebeld omdat hij geen contact kon krijgen met het stel. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw in ieder geval door geweld om het leven is gekomen.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 Wanna stop without you. Hey, hey, I'm like a beast. Hey, hey, I'm like a beast. DJ drop the record, I'ma start a stampede. He drop the record, I'll start a stampede. Hey, boy, I push it out. Hey, boy, I push it out. Fire on my body like a merry-go-round. Front to the back, I make it go round. you. me from my head like you give me amnesia. Shake it, shake it, shake it like your booty got a seizure. Ah, take it down. Propeller, she whining, whining, whine. I'm impressed up behind, behind, behind. My girl, she know what to do. Yeah, drop it from me, missile, make me go boom. Yeah. says she likes my watch, but she wants Steve's AP. And she stay up all hours watching QVC. She said she loves my songs, she bought my MP3. And so I put her number in my bold BB. I got a black BM, she got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK briefs. I tell her wear suspenders and some PVC. And then I'll film it all I bought my JVC. Scene one, everybody get in your position. Pay attention and listen. We're trying to get this all in one take, so let's try and make that happen. Take one. one. for FHM. She like my black LV. We spilling LPR up on my APC. I'm in my PRPS and my night SBs. Raving with SHM. London to NYC. I got my visa and my visa. Adiva and Hadila. Bitch, I'm up on the guest list with the Swedish house mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila. Surrounded by some bunnies, and it ain't fucking Easter. I'll wake up in the morning with a Marques or amnesia. With a girl that like a girl like Lindsay Low and Queen Latifah. If you niggas are ballin', then boy, I must be fever. And that's standard procedure from Miami to Ibiza. And get Dada live met Just Bleed Me. Voor wie het een beetje kent, dit, is, eh, dit komt natuurlijk van eh, de het Satisfaction nummer. Van die eh, mooie clip. Van Benny Benassi. Ja. Dat is zo'n mooie clip. Hè? We hebben weer Ja, met die vrouw, met die dribbel. Oh, oh. hoor. <laughs> Genieten. Eén slow motion, hè? Ja, dat geloof ik zo. <laughs> Oh, oh, oh, maar jongens, wat hebben wij klaarstaan? Vertel mij, verras mij, vereer mij. Nee, maar het over vrijdag, hè? Ja, vertel het weekend over, over vrijdag. Nou, weet ik veel. Ik denk dat de heren dat zelf heren, beter ga kennen. Eens even, eh, pak even, ga iedereen bij een microfoon zitten. Oh, ik denk dat je microfoon uit is gezet. Nee, hij staat aan. Ik staat hij aan? Aanstaan. Nee, wacht even. Wacht even. Eh, dan moet ik even één iemand bij mij hebben. Even, eh, kom maar bij mij staan, ik bijt echt niet. Ja. Hij doet het weer. Oh, hij doet, hij doet, hij doet het. Druk, druk! aan. Oh. Jij drukt hem naar achteren. Maar, maar uh, eh, jullie programma heet Het Weekend In. Dat wordt op vrijdag. Ehm, wat zijn de begintijden? Wat, er ligt een tipje van de sluier op. Wat, wat hebben jullie voor ideeën? Nou, we gaan beginnen om uh, eh, 5 uur. 5 uur ja? middags tot 7 uur s middags. Of s avonds. En eh, wordt een leuk programma. Dat okay. zeker. We gaan met eh, ons het weekend in, met jullie het weekend oud. Ja, kijk. Nou, ik ben ja, benieuwd. Dat is uh, slim verzonnen. En uh, ja, jullie wel een primeur hebben, hè? Ja, ligt Mike, wat op. Mike wel primeur. Ja, ik nou, gaat hij op. Ja, dit is echt dit is de wereldprimeur, hè? Nou, want ik heb eh, de programma's zien komen en gaan. ik ben heel erg benieuwd naar jullie programma. Wij gaan het over dieren hebben. Over dieren? Ja. Ah, oké. Nou, dan kun je het best nu al stoppen. ja, nu al? Dieren? nee, nee, maar eh, even, even een vraag. Eh, wat, is, wat is een beetje jullie, jullie richtlijn? Op welke, welk publiek eh, willen jullie zelf afstemmen? Welke leeftijdscategorie heb je niet, ongeveer niet op jou, Mike. Niet op jou. Ik, denk ongeveer wat jullie programma ook voor ogen hebben. Oké, dus een beetje hetzelfde genre als ons. Oké, nee, dat is alleen maar goed. want het wordt een keertje tijd voor nieuwe muziek hier. En even nou, een echt primeur. We gaan kaarten weggeven. Oké, Elke week. Van, nou, patronaat. Oké, netjes. Oh, wel, welk feest? Ja, dat is... dat, Oh, dat is het. Eh, we hebben een agenda. Oh. Ja, <laughs> ik zie hem hangen. En eh, het Schouwburg. De Schouwburg. Ah, oké. Okay. Krijg wel kaart van. Uh, voor de voetballiefhebbers. Telstar. Ah, oké. Moet je leuk vinden. Ik als Haarlem supporter vind het wat minder. <laughs> Haarlem. Tukker. Tukker. We ook nu de Telstar van Enschede. <laughs> Gaan we voor je regelen, Kevin. Mag, even, mag ik even overgeven? Want, eh, Maar eh, wacht even. <laughs> Ehm, ik, eh, je hebt ook nog een andere collega. Uh, ja, kan ook wat zeggen hoor. Stel jullie nog allebei even, even snel opnieuw voor. Want voor de mensen die het gemist hebben. Heeft Nee, voor de mensen die het gemist hebben. Oh, voor de mensen die het gemist hebben. Nou, ik ben Niels van den Haaland. 17 jaar. woon in Aardehout. Oké. En zit op het SIOS. En ik ga dus samen met Karim het weekend in presenteren. Nou, helemaal 5 tot 7. En um, ja, hoe zeg je, ik, heb vroeger natuurlijk al naar nou, het genre. Jullie zeggen, nou, we mikken een beetje, een beetje op hetzelfde genre als jullie. Hebben jullie ook, eh, behalve dat jullie zeggen van, eh, we geven ook elke vrijdag geven kaarten weg. Hebben jullie ook nog andere dingen in, in petto, kleine dingetjes waarvan je zegt van, dat, dat wordt onze, ook een beetje onze richtlijn? ja, um, even nadenken hoor. Goeie vraag. Op, de late, op dit late tijdstip. Ehm, <laughs> we gaan het over het circuit hebben. Kijk, kijken, kijken, kijken. Een beetje diepgang in de show. Zandvoorts trots. Nou. Um, <laughs> over, over dingen die hier in, de eh, in de omgeving eh, gebeuren. Dus eh, feesten, over het circuit. ja, gewoon wat hier in de omgeving gebeurt. En, en we gaan ook op, nieuwtjes over. We gaan ook op locatie items opnemen. Oh, Oké, netjes, netjes. Dat wordt, wel, dat wordt wel iets leuks. Denk ik, hoop ik. En eh, ja, voor de rest... Eh, Jullie zullen het merken. Ja. Wij zijn heel nieuwsgierig en ik ga vrijdag ga ik zeker intunen, want ik ben, eh, ben wel heel erg benieuwd. Want ik heb, de programma's heb ik nou wel allemaal, allemaal gehoord. Ik weet wel wat er ongeveer ja, komt. het hoor, de veteranenverhalen. Ja, veteranen, veteranenverhalen. Ik heb, de, ik heb alles mee... Ik heb zelfs het begin van Roy van Buringen meegemaakt. Nou, ik heb mijn stuk... Ik, ja, ik, heb stuk gelachen. Ik heb, ik, heb me, ik heb me echt stuk gelachen. Ik heb mezelf zelfs een paar keer geholpen met het programma ik ga niet zeggen dat, ik... Uh, I, ah. eh, I am the best eh, in what I do. Maar ik heb hem toen een paar keer bijgestaan. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar jullie programma. Want jullie gaan dus... het, hoe zeg je dat? Het zou op ons kunnen lijken, maar het is ook weer totaal iets anders. Het, het, is vage kopie van jullie. Ah, oké, nou, oké, okay. vind ik alleen maar top. Dat geeft oh, alleen maar aan dat er oh. alleen maar betere programma's komen. Ik, wil, ik wil wel geld, hè? Want dit is toch een label, hè? Hier zit copyright toch? <laughs> Ja, maar, <laughs> onder, onderaan mijn dingetje staat copyright. Copyright 2010. <laughs> oh, oh, oh, oh. Nee, maar eh, ik ben, ben heel erg blij met vernieuw een programma. Dat betekent dat we betere programma's hier krijgen. Want ik heb, eh, na ons programma heb je altijd... Uh, Henny van, Mike, Henny. Mike, nou moet je wel je best gaan doen, want... Nou, nou moet eh. concurrentie. Nee, maar dat is alleen maar goed. Dat houdt je scherp. <laughs> ja, nee, echt waar. Dat, houdt, dat houdt je scherp. En ik eh, ben heel erg benieuwd. Moet je wel scherp zijn, want je moet het volgende nummer. Hè? Ja, het volgende nummer. Weet je, ik weet ook. En je moet voor volgende week voorbereiden. Ja, en voor volgende week. Gaat allemaal lukken. Wij gaan luisteren naar Kelly Clarkson met Since You've Been Gone. En eh, daarna komen we jullie terug. En als het goed is gaat Kevin ons nog wat presenteren. luisteren naar Adrian Lux. Oh. En eh, ja, we zitten alweer aan het eh, einde van het programma. We gaan oh. 20 eh, minuten gaan we in. Maar niet getreurd, we gaan nog even netjes afscheid nemen. Nou, voordat wij weggaan wil ik nog even melden. Wij zitten natuurlijk in het begin van jullie week. En aan het einde van jullie week, in het begin van de mooiste twee dagen van ieders leven. Het weekend natuurlijk. We hebben natuurlijk de jongens van In het Weekend. Die gaan ervoor zorgen dat jullie je weekend echt top ingaan. En ja, dan vangen wij jullie weer op naar het brakke weekend. Dus we zijn, eigenlijk, we zijn eigenlijk nu al een team met ze, Met Eigenlijk wel, ja. Hun, hun, hun sturen mensen feestend het weekend in. En wij komen ze nog even bijstaan aan het einde, aan het einde van het weekend, begin van de week. Dus eigenlijk een soort van zusterteam. Ik denk dat we elkaar iedere week gaan bellen gewoon. Dat vind ik veel gezelliger. Ja, gaan wij doen. Ja. Dat gaan wij zeker doen. Ik bel sowieso jullie hoor. <laughs> strak plan Rob, strak plan. Ja. Ga je dan meebellen? Gaan we in de kroeg zitten? Hij maar bokbier is je wel, Hoe gaat het bij jullie? Lekker eh, bokbiertje. Zullen we even vergaderen? Oh. Ja. <laughs> oh, wat erg. Er zitten jongens hier net twee weken of zoiets. En dan ze nou, je, vernomen. godverdomme. nou, dat zijn ze wel bij de meest ASO groep gekomen ook hoor. Van de hele... Maar wel de leukste. Ja, sowieso. Je weet wat ze zeggen. Wij zijn cool. Yeah. Wij, zijn, wij, wij zijn cool. Kevin ik zijn cool. Ik ben bloedheid. <laughs> Femke, je doet het goed nu. Als je dit zo hoort. Ze luistert lekker niet meer mee. Ah, ah nee! <laughs> Hoi! Ik stuur, oh, via Hives stuur ik wel de link naar de herhaling. <laughs> Plus de minuten die ze moet luisteren. Eh 4,6. Dan ga je zo'n 27 uitzendingen terug, verzamel je, nou wat zeg ik, 27 uitzendingen terug. En dan twee weken ervoor verzamel je, trouw verzamel je een crew waarop je kan bouwen. En wat doen ze? Dit. Nou, sorry hoor, ik ben, ik ben er na 14 weken pas bijgekomen, dus eh, ik heb het goed geleerd in twee weken tijd. Ja, dat is heel goed gekomen, ja. Ja, kom jij al, kom jij al met onderwerpen in de steeg? <laughs> Ja, nou, nou, sorry hoor, maar daar kan je gewoon echt jaren voor beduren. Echt daar waar. kun je echt geen seks hebben. Ik wel. In the alley. <laughs> la la, la, la, In the alley. Dan loop, ik morgen, dan loop ik morgen op een gegeven moment langs de bakker of zo heen. En dan bestel ik wat. Dan herkent hij mijn stem. En zegt hij... Hey, pik, heb jij een steen gedaan? Dan sta ik daar nee, dan zegt die dus? bakker achter de balie. Hey, hiernaast zit ook een steeg, Mike. Ga je even mee? Maar nou, geloof me. dan, nou, en dan in die steeg. Hey, in die steeg. Hij gaat lekker. Dan stop ik zijn stok. gaat lekker. Dan ik zijn stok, waar de zon niet schijnt. Echt maar. Wat heb jij een mooie trick om je eitjes. Om je stokbrood. <laughs> stokbrood. Ah, jongens, hebben jullie trouwens nog plannen voor het weekend? Feesten. Feesten Scouting. Scouting. Ah, ik heb sowieso al uh, één plannen extra bij. Ik eh, ga eh, vrijdag, eh, ik ben weliswaar aan het werk, maar ik kan altijd radio luisteren. Dus ik ga sowieso van 5 tot 7 ga ik luisteren. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Ja, absoluut. ik ga ook luisteren. En, oh, en, ik ga morgen mijn bril halen. En Kevin gaat morgen zijn bril halen, zijn hulptoestel tijdens de, het seksuele geslachtsverkeer. Het schijnt dat vrouwen dat sexy vinden. Ja, als jij de strenge meester wil zijn. Nou, Karim is helemaal tevreden. Die heeft nu gehoord dat het helemaal terug aan het komen is. Dus Karim, <laughs> jongen, jij morgen mij om je heen. Oh, hopen dat je, dat je er goed uitkomt. Ja, zeker wel. denk ik ook. Maar uh, even snel. Wat voor feesten, wat voor feesten ga je even af in jouw eh, weekend? Nou, sowieso. Vrijdag begint ga ik goed in de Stalker. Ja. weer die stalker. Welcome to Wonderland van uh, eh, 12 tot 5. Sneller, sneller! Bezoekers zijn er 8. Prijs aan deur is 8. Uh, voorverkoop 6. Maar Rob, jij bent ook nog jarig dan, hè? Ik, nee. Nee, de 8 Daarna. daarna. de achtste ben ik jarig. Ja, ik zeg daarna! Oh. Dat verstonden eh, wij niet. Ik heb mijn muts op. En uh, op uh, zaterdag, zaterdag 6 november <laughs> in Haarlem. Hallo, dames en heren. Ja. <laughs> Jezus. 6 <laughs> november in Haarlem, Teding van Berkstraat. Teding van Berkhoutstraat, 124 heb ik mijn verjaardagsfeest. Bij deze, iedereen is uitgenodigd. Neem wel cadeaus mee. Want en drank. Mijn, vriendin is ook jarig, dus neem ook wat voor haar mee. Tip envelop. Dus kom ik, eh, hier, tip. Door envelop passen, abi. <laughs> oh, mijn oom gaat volgend jaar trouwen. Dat kan niet wel verwachten. <laughs> tip en envelop. Oké, top. En maar Kev, even snel jouw scouting weekend. Heel snel. Wat ga je doen met scouting? Dat weet ik niet. Weet jij nog niet? Nee, want mijn neef heeft, uh, mijn neef heeft opkomst. Ja? Maar die denk, ik denk dat hij er niet is, dus ik weet het niet. Ik denk gewoon heel erg veel suipen. Nou, ik ga, in ieder geval, ik ga vrijdag ga ik in ieder geval luisteren naar het weekend in met de jongens. Ja, en dat ook natuurlijk. En, ik, moet, ik ga zaterdag ga ik daten met de liefde van mijn leven. En zij gaan gaat betalen. Ja. McDonald's! Go Femke! En jongens, tot de volgende keer. We gaan nu luisteren naar de laatste nummers van Knockout FM.